De Republikeinen en Democraten in het congres werden het niet eens over een nieuwe begroting. Zolang die er niet is, is er geen geld voor het loon van honderdduizenden ambtenaren. Overheidsdiensten die als onmisbaar worden gezien blijven wel draaien, zoals het leger en de luchtverkeersleiding. De Republikeinen hadden de stemming gekoppeld aan het schrappen en uitstellen van delen van de zorgwet van president Obama. Iets meer dan de helft van de Nederlanders weet niet dat ze na hun 67ste nog moeten doorwerken voor een pensioenuitkering. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de organisatie Wijzer in Geldzaken. De meerderheid weet niet dat de pensioenleeftijd meegroeit met de levensverwachting. Daardoor moet iemand die nu 25 jaar is waarschijnlijk doorwerken tot zijn 71ste. De uitgeprocedeerde asielzoekers die in de vluchtflat in Amsterdam zaten zijn daar vertrokken. Ze hebben de nacht doorgebracht in een cultureel centrum waar ze vanmiddag weg moeten. De eigenaar van de flat in Amsterdam-West eiste dat de asielzoekers daar vandaag weg zouden zijn. In de Amerikaanse staat Colorado zijn vijf wandelaars omgekomen toen ze werden bedolven onder rotsblokken. Een meisje van 13 raakte gewond, één persoon wordt nog vermist. De wandelaars waren op pad bij Mount Princeton. Vermoedelijk had de aardverschuiving te maken met de regenval van de afgelopen tijd. Lansingerland heeft grote bezwaren tegen de alternatieve Vira-plannen van staatssecretaris Mansveld. Door het schrappen van de Vira worden er oudere treinen ingezet tussen Brussel en Amsterdam en die maken meer lawaai. De gemeente Lansingerland vreest voor meer geluidsoverlast. Het weer, het wordt een droge en zonnige dag. De temperatuur ligt vanmiddag tussen de 14 en 17 graden. Morgen weinig verandering, donderdag en vrijdag bewolkt en regenachtig. Dit was het... Dit is Wijnand bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file tussen Muiden en Knoopend Diemen 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen.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 love I'm not that naive. I'm just out to find the better part of me. I'm more than a bird, I'm more than a plane, I'm more than some pretty face beside a train, and it's not easy to took you so long Where only fools go I shook the angel and young Now I'm rising from the ground Rising up to you Filled with all the strength I find There's nothing I can't do demons told They rule the world to me Destroy everything They bring down angels like you Now I'm rising from the ground Rising up to you